Mariel Hageman met het NOS Journaal. De Amerikaanse regering zegt dat het te lang heeft geduurd voor er een akkoord was over de verhoging van het schuldenplafond. Ook was de verdeeldheid in de politiek te groot, erkent het Witte Huis. Volgens een woordvoerder komt het er nu op aan dat de Amerikaanse politici samenwerken om de financiën te versterken en de groei te bevorderen. Het Witte Huis reageerde op de verlaging van de kredietstatus van de VS. Vannacht werd de kredietwaardigheid van Amerika voor het eerst in de geschiedenis verlaagd van AAA naar AA+. President Obama heeft zijn medeleven uitgesproken na de dood van 31 Amerikaanse en 7 Afghaanse militairen bij een helikoptercrash. Hij had het over buitengewone opofferingen van de militairen en hun familieleden en die van alle andere militairen die in Afghanistan hebben gediend. Volgens de Afghaanse president Karzai is de helikopter in het oosten van het land neergestort. Veel van de 31 Amerikaanse militairen waren leden van de Navy SEALs, een elite-eenheid die wordt ingeschakeld voor speciale operaties. Charles Grainer, de speelfiguur uit het Abu Ghraib-schandaal, is vrijgelaten uit de gevangenis in Kansas in de VS. Dat heeft een legerwoordvoerder gezegd tegen het persbureau AP. Grainer werd in 2005 veroordeeld voor het mishandelen van Iraakse gedetineerden in de gevangenis Abu Ghraib in Irak. De zaak kwam aan het licht toen er foto's opdoken van een lachende Charles Grainer en zijn vriendin Lindy England, die Iraakse gevangenen vernederden. Grainer was tot tien jaar veroordeeld, maar hij is nu na 6,5 jaar vrijgekomen. Op de luchthaven van Zaventem in België is een Nederlandse bolletjeslikker opgepakt. De man zat op een vlucht uit de Cariben en viel volgens de VRT door de mand bij een controle. Hij had 60 bolletjes cocaïne in zijn lichaam met een gewicht van een kilo. De Nederlander moet in Brussel terecht staan. Het weer. Bewolkt en in het oosten buien. Vannacht klaart het op. Morgen eerst zonnige periode, later op de dag kans op een bui.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 En dat alles was toen in handen van eh, Pascal van der Beek. Waarvoor nog hartelijk dank Pascal. Nu dus weer terug met de lijst van Europa. Aflevering 31 en vandaag weer de eerste vrijdag van augustus. 5 augustus 2011 de lijst 19 stijgers, geen enkele blijven, 17 dalers en 4 nieuwe binnenkomers. Uit de lijst verdwenen na 10 weken al de baseballs Candy Shop. Scout of Girls, Don't Want To Leave You stond 14 weken in de lijst. De Sun is Up van Ina verdwijnt na 18 weken en een week langer Snoop Dogg, David Guetta en Sweat. Een goede week voor Don Omar Danza Codoro. Die stijgt namelijk in één keer 16 plaatsen. En komen we pas in de tweede uur van deze uitzending weer tegen groep die we straks al tegenkomen, die is van Adele. Someone Like You is namelijk de snelste daler met 16 plaatsen in één week. Maar daarnaast is ook het langst genoteerd. Alweer 17 weken lang is zij terug te vinden in de heetste lijst van Europa. De laatste hit van de Gym Class Heroes. Dan gaan we terug naar 2006, eh, de re-release van Tupac Chuck de laatste hit van de leadzanger Travis McCoy, dat was een samenwerking met eh, Bruno Mars en A Billionaire was toen de plaat.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 Nummer 39 slaan we over, zes plaatsen verlies in de 11 week. Swedish House Mafia en Save the World. En op nummer 38 eh, met het verschijnen van Ina's nieuwe album I'm the Club Rocker ergens in de maand juli dit jaar. Is de Roemeense artiest op dit moment eh, de koningin van de Europese dance scene. Eerder konden we al genieten van The Sun Is de eerste single van dit tweede studioalbum. Het werd door een aantal radio-dj's meteen bestempeld als de zomerhit van 2011. Maar blijkbaar hadden zij geen rekening gehouden met de tweede single Club Rocker. Club Rocker die heeft weer de bekende Roemeense vibe. Maar heel volgens de huidige trend komen hier ook de invloeden van de Dirty Dutch scene in voor. En weet eigenlijk voor de zoveelste keer een rammer van formaat weer naar voren te schuiven. Voor deze plaat is het niet helemaal alleen eh, degene die dat gedaan heeft. Want op nummer 38 komt Ina binnen samen met Flowrider. En de tweede single van haar nieuwe studioalbum Club Rocker. Club Rocker, Flowrider, Ina. like, oh, oh, oh, it like that. Move when you do it like that. Move when you do it like that. Do it like that. Do it like that. You can ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhits. I had hoped you'd see my face And that you'd be reminded that for me It is Liefde van Adele, Someone Like You. Adele Larine Blue Atkins, zoals ze eh, voluit eh, dan heet. In 2009 won zij al eh, twee Grammy Awards en sindsdien is ze ook niet meer weg te slaan uit de lijst van Europa. Voor de volgende plaat een hippe keer nog een waarschuwing voor je, want de groep Snow Patrol die waarschuwt voor de volgende single. dan vraag je je af natuurlijk, waarom waarschuwen ze dan? Nou, we slaan een hele nieuwe weg in. Het nummer, dat is een voorproefje op het zesde studioalbum dat de groep heeft opgenomen met eh, Garrett Lee. Lee is namelijk sinds 2003 al de vaste producer van de groep. Toetsenist Tom eh, Simpson die wilde het nog geen techno noemen, maar gaf wel aan dat de nieuwe weg meer elektronisch is georiënteerd. Het laatste studioalbum van de band stond alweer uit 2008, 100 Million Suns. Het laatste album, dat was 2009 Up To Now. dat was een verzamelalbum met alle singles. Het zesde album wat dus uit gaat komen met een echt elektronisch georiënteerde singles. Die gaat heten Fallen Amorous. Dit najaar moet eh, de nieuwe, het nieuwe album trouwens in de schappen liggen van eh, Snow Patrol. De eerste single Call It Out In The Dark komt eh, binnen in de lijst van Europa en doet dat meteen op nummer 35. 20 over 15. De nieuwe versnopertol op jouw radio nummer 35 in de lijst van Europa. Call it out in the dark. We gaan alweer naar de laatste binnenkomen vinden we deze week op nummer 33. Het album Loud, dat bewijst opnieuw dat Rihanna toch een eh, chameleon is. En dat schreef redacteur Joey vorig jaar november in zijn eh, recensie. Het eerste waar ik ook aan dacht na het horen en zien van de nieuwe videoclip van haar single Man Down... De zangeres die manifesteert zich ook uh, op singlegebied, namelijk in allerlei verschillende muziekstromingen. De Dancing Beats in The Only Girl in the World en de eh, SNM. Maar de Urban Sound in What's My Name en laatst nog een gevoelige popballet in California Kingbed. We hebben nog één soort niet gehad, reggae, en dat doet ze dan in Man Down. En zoals het van een ware chameleon eh, betaamt, past de zangeres ook haar videoclips aan aan het nummer. zag Rihanna in haar laatste videoclip nog als een prachtig onschuldige vrouw in Man Down speelt ze een koelbloedige moordenaar. Het mooiste van dit alles, de verschillende rollen passen haar stuk voor stuk ook gewoon nog is perfect. In heel Europa is het er eigenlijk wel mee eens, want de plaat die schiet omhoog in alle hitlijsten. Tel je alles bij elkaar op, kom je op plek 33 tegen Rihanna. En haar single A Man Down. Zometeen voor jou nummer 32, eh, de Crystal Fighters en Plage. Vijf plaatsen winst in hun derde week dus. Nu eerst Rihanna hier op CFM. my mind I need to get out of sight But I end up behind bars What started out as a simple altercation Turns into a real sticky situation Me just thinking on the time that I'm facing Makes me wanna cry Cause I didn't mean to hurt him Could've been somebody's son And I took his heart with I pulled out that gun Rum-pa-pa-bum, rum-pa-pa-bum, rum pa pa bum rum pa rum ZFM Zandvoort. now Sliders en Plage op nummer 32 deze week. In de derde week gaan ze vijf plaatsen omhoog vanaf 37 dus naar die 32e plek. En voor de nieuw van eh, Rihanna, Man Down, nieuw binnen op 33. ZFM, Westkust, weerbericht. Alweer drie minuten over half vier, tijdens dus voor het weerbericht. Vandaag flinke periodes met zon en blijft uh, overal in de regio droog. Matige zuidwestelijke wind die neemt geleidelijk in kracht af en temperatuur vanmiddag maximaal 21 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wat wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar een graad of 13. Morgen overheerst dan de bewolking en verspreid over de dag vallen er zelfs wat buien. Een zwakke oostelijke wind draait naar zuidwest, maar blijft nog eh, zwak. Temperatuur morgen 21 graden. Zaterdagavond, zondagnacht is het bewolkt en komt het nog steeds tot buien. De zuidwestelijke wind die neemt in kracht toe en de temperatuur daalt naar een graad of 14. Zondag schijnt weer geregeld de zon, in de vroege ochtend kan er ook nog een klein buitje voorkomen. zuidwestelijke wind die is duidelijk aanwezig en de temperatuur stijgt in de middag naar maximaal 20 graden. Zondagavond dan blijft het droog, maar maandagnacht is het weer wisselend bewolkt en vallen er wat buien. zuidwestelijke wind die zorgt ervoor dat het eh, niet warmer wordt dan een graad of 12. Het ritme van Zandvoort, Short Beyoncé, The Best Things I Never Had. Na vierde week omhoog van 35 naar 31. Kijken wij weer even achterom. De Jim Clash Heroes samen met Adam Levine en de Stereo Hearts komen nieuw binnen op nummer 40. De Swedish House Mafia Save the World. In de 11 week zakken ze 6 plaatsen naar 39. Dat maakt ruimte voor Ina en Rider Komen namelijk nieuw binnen met Club Rocker op nummer 38. Groot verlies voor Adele, Someone Like You, zakt 16 plaatsen. Maar met 17 weken staat zij wel het langst genoteerd. Nu dus op 37. Chris Brown Benny Manassi uit The Beautiful People. In de 16e week zakken zij van 26 naar 36. Snow Patrol, Called Out in the Dark, nu binnen op 35. Lady Gaga en eh, Judah staat nu 16 weken in de lijst, zak van 22 naar 34. Rihanna, Man Down, komt nieuw binnen op 33. En Crystal Fighters plaatje komt eh, in de derde week weer verder omhoog, van 37 naar 32. Beyoncé hoorde je de best things I never had in de vierde week omhoog van 35 naar 31. Op weg naar de nummer 1 van Europa, even voor de klok van 5 uur, weten we welke plaat deze week dan de beste is van deze 40. En wil je dan de lijst nalezen, dat kan. Nou, hij staat eh, vanaf 5 uur weer eh, compleet op internet www.cfmzandvoort.nl When I'm nervous, I have this thing, yeah, I talk too much Sometimes I just can't shut the hell up. It's like I need to tell someone, and they want to listen, and that's where I seem to fuck up. Yeah, I forget about the consequences. For a minute there, I lose my senses. And in the heat of the moment, my mouth starts flowing, the words start flowing. Oh, but I never meant to hurt you. I know it's time that I learned to treat the people I love like I wanna be loved. I crossed that line I should have kept it between us But no, I went and told the whole world how I'm feeling Ooh, so I sit and I realize With these tears falling from my eyes I gotta change if I wanna keep you forever I promise that I'm gonna try But I never meant to hurt you I know it's time that I learn. tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Short van Dam. nothing to let you cowards fuck my world up. If I was you, I would duck or get struck like lightning. Fighters keep fighting, put your lighters up, point them skyward. Uh, had a dream, I was king. I woke up, still king. Snap kings, nibblers mine for the milk king. Till nobody else even fucking feels me, till it kills me. I swear to God, I'll be the fucking illest in this music there is or there ever will be. Disagree, feel free, but from now on, I'm refusing to ever give up. Only thing I ever gave up's using. No more excuses. Excuse me if my head is too for this building And pardon me if I'm a cocky prick But you cocks are slick Poppin' shit on how you flipped your life around Rock a shit Who you dicks trying to kid? Flip, dick, you the opposite You stay the same Cock Shady, I love him the same way that he did Dr. Dre on the chronic tell him how real he is or how high I am or how I would kill for him for him to know it. I cried plenty tears. My daddy got a bad back, so it's only right that I write till he can march right into that post office and tell him to hang it up. Now his career's Jersey in 20 years. I stop when I'm at the very top. You shit it on me on your way up. It's about to be a scary drop. Cause what goes up must come down. You going down, I'm something you don't wanna see. Like a hairy box. Every hour, happy hour Life is wacky now. I used to have to eat the cat to get the pussy. Now I'm just a catch me out. Ow, I'm classic cow. Always down for the catchway. Like Pacquiao, y'all are doomed. I remember when T-Pain ain't wanna work with me. My car starts itself myself Cause now I'm in the Aston I went from having my city locked up To getting treated like Kwame Kilpatrick And now I'm fantastic compared to a weed high And y'all niggas just gossiping like bitches On the radio and TV See me, we fly Y'all bugging out like Wendy Williams Staring at a beehive And how real is that? I remember signing my first deal Now I'm the second best I can deal with that Now Bruno can show his ass Without the MTV Awards gag Once for you 28 Bad Meets Evil featuring Bruno Mars. In de vijfde week gaan ze drie plaatsen omhoog met de eh, single Leiders. 27 is er voor eh, Britney Spears. In haar vijfde week gaat ze omhoog van 29 naar 27. I wanna go, go! think. let me get that bijna geen eh, lijst meer te vinden van Europa waar deze man niet in voorkomt. De man achter deze plaat die heet namelijk uh, Pitbull. Hij deed natuurlijk samen met Shakira Rabbe Rossa. In de vierde week gaan ze omhoog en wel van 28 naar 25. Tot aan het journaal is dit de nummer 23. Eh, in de derde week gaan ze zeven plaatsen omhoog naar Red Hot Chili Peppers. The Adventure of Rain Dance Mega. chunky, debunked, all in one. She came back wearing a smile. Looking like someone drugged me that wanted to unplug me.